fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Onderzoekers van de vliegram van Egypt Air in mei hebben resten van explosieven gevonden. Het vliegtuig was op 19 mei op weg van Parijs naar Cairo toen het van de radar verdween en in zee stortte. De resten van explosieven werden aangetroffen op de lichamen van slachtoffers. Dat wijst erop dat het toestel in de Middellandse Zee is gestort na een aanslag. Egypte start nu een strafrechtelijk onderzoek. Frankrijk deed dat al eerder. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor een eventuele aanslag opgeëist. Minister Bussemaker vindt dat bedrijven nog meer moeten doen om vrouwen in topfuncties te benoemen. Het gaat wel de goede kant op, maar veel te langzaam, vindt ze. Directies van bedrijven bestaan nu voor bijna 10% uit vrouwen en raden van commissarissen voor 12,5%. Bij de grootste bedrijven is bijna een vijfde van de commissarissen vrouw. Volgens Bussemaker is dat relatief hoge aantal te danken aan haar beleid. Samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft ze de grote bedrijven aangespoord om extra goed te kijken naar vrouwelijke kandidaten voor topfuncties. Een oud-bestuurslid van een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker is schuldig bevonden aan het verduisteren van 650.000 euro. Hij moet drie jaar de cel in en een schadevergoeding van een miljoen betalen. De man zat in het bestuur van de stichting The Quality of Life Gala. Hij kreeg hulp van de penningmeester van de stichting, die is veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Bij het Japanse technologiebedrijf Rico verdwijnen in Nederland ongeveer 220 banen. Rico maakt onder meer printers en kopieerapparaten. Er werken in Nederland ongeveer 1100 mensen. De reorganisatie moet een einde maken aan de verliezen van het bedrijf. Het Wolkenvelden en nevel, in het zuiden nog wat opklaringen. Vooral in het noorden kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen lost de mist langzaam op en is er lage bewolking. In de middag schijnt de zon van tijd tot tijd en dan wordt het rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De avondspits is begonnen met vooral dagelijkse files in de Randstad. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blaricum en Eembrugge 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N44 daarna richting Wassenaar. In totaal een kwartier vertraging.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 Normaal. Maar vandaag is het helaas Hans zonder zijn vrienden in de middag. Imka is helaas geveld door... Ik, volgens mij de rug is ze geveld. En Ro, ja, Ro, dat is een heel apart verhaal... maar dat hoort u nog wel een keer. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en ook kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl Maar wat kunt u zeker verwachten in de komende twee uur? De column van Mandy Schorel om half zes. En natuurlijk ook in de tweede uur het weer voor het komend weekend. De spreuk van vandaag is... Rijkdom is alleen maar mooi als je arm bent. En we starten vandaag met een hele onbekende kerstplaat. Maar dat zullen we horen. Ik wens u toch heel veel plezier. Ik moet het in mijn eentje doen, dus ik maak er wel wat leuks van. kerst. Dus ja, we moesten toch een beetje stemmig beginnen, vond ik zelf. Er is weer een wenspaviljoen aan zee. Vanaf 17 december tot en met 8 januari kunt u weer met al uw wensen kwijt in het wenspaviljoen aan Zandvoort aan Zee. Wie komt en wie weet komt uw wens uit. Liefde, geluk, gezondheid, een baby, een ontmoeting met uw grote idool... het winnen van een loterij, leren vliegen, en wereldreis maken. Noem het maar op. Wenspaviljoen, Raadhuisplein in Zandvoort. of my eyes. I can see the rainy day sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am.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 and i keep on looking for a reason which is not here Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens de evenementenagenda van december. De 16e en de 17e Mamma Mia, Waspoeder en Mafiosi. Door toneelvereniging Wim Hilderink in Theater de Krocht, aanvang kwart over acht. De 17e de opening van de ijsbaan, waar wij ook aanwezig zijn. De Raadhuisplein, 5 uur. De 17e Sprookjeswandeling, Sprookjesfiguren zoeken in het centrum, aanvang om 4 uur middags. Ook de 17e de Babbelwagen, diapresentatie Zandvoort door de, toven, door de tovenlantaarn gezien. In Hotel Faber aanvang om 8 uur s avonds. De 18e Jazz in Zandvoort met Nathalie Mosklee. Theater de Krocht aanvang om half 3. En ook de 18e Classic Concert met Jeugdorstrijk Orkest Presentantse presentantse Kerk aanvang om 3 uur middags. De 18e de 10.000 stappenwandeling, verzamelpunt en die de Oude Halt van de Laan om 10 uur. Oplucht kerstsamenzang, de 24e, Rasthuisplein, aanvang om 9 uur s'avonds. En de 25e, muziek op zondagmiddag. Met Johan Overlee, aanvang om 4 uur s middags, Oosterparkstraat, nummer 44. time. My desire is always to be the Mall of Kintyre. Far have I traveled, and much have I seen. Dark, distant mountains with valleys of green has painted deserts. The sun sets on fire as he casts. geen gedicht meer voordragen... maar deze is speciaal voor mijn vrienden. Wat ik wens voor deze feestmaand zijn geen cadeautjes of geschenken. Geen dure dingen of mooie spullen. Nee, daar wil ik niet aan denken. Mijn wens voor de maand december is anders en eigenlijk maar klein. Ik hoop dat met z'n allen gewoon lief voor elkaar kunnen zijn. En dat we mogen genieten, tijdens, maar ook voor kerstmis... van liefde, warmte en elkaar. En alles wat belangrijk is. see the seven wonders. column van de week van... Ietsje later dan gewoonlijk, maar hier is hij dan. Mensheid. Soms geeft schrijven keuzestress. Ik heb nog maximaal twee uur. En ik ben aan het brainstormen. Heb je zin? Waar ik blijf kijken. Je bestaat, je blijft dromen. Wat ik heb al een klad over racisme. Wil eigenlijk ook nog eens zeggen over mijn knallende... knalleuke bezoek van een vriendin aan Voorlinden. En eventueel over kerstkaarten. Het is tenslotte de periode. En eigenlijk ook nog over de COA, asielzoeker die in rolstoel... tegen wie drie laffe jongeren over een mooie schoenen werd gezegd... ik ga jou weggooien in het kanaal en dan heb je schoenen pakken. Je begrijpt, het zou een soepkolom worden. Keuzes, keuzes en dan koppelen. Maar de quote, I see humans, but I am humanity... is op heden zeer toepasselijk doodsbedreigingen aan het adres van politici... haatcrimes, gruwelijke verwensingen op social media en racisme. Het is schering en inslag de laatste tijd. Racisme ken je er niet alleen als je wordt aangeleerd... als je ermee wordt opgevoed of als je ermee wordt beïnvloed. Het woord heeft een betekenis die eigenlijk niet ken. Waarom zouden verschillende mensen met verschillende kleuren en verschillende geloven... niet samen in een land mogen wonen? waar mogen mensen geen verschillende meningen hebben... Alleen als het op een ander besluit uitdraait... dan zal iedereen het moeten accepteren. En daar ligt het probleem. Dan wordt niet geaccepteerd. Luisteren is niet van deze tijd. En iedereen maar de helft in eigen handen geven... werkt gewoonweg niet. Het wordt intimideren als het fascisme optreedt. Geen enkel land is in het bezit van iemand. Als we spreken van ons land... dan wordt daar iedereen mee bedoeld die permanent bewoner is. En al die bewoners zouden een eigen verhaal mogen hebben. Maar de verbinding zou moeten liggen met het land waarin we wonen. De normen en de waarden hanteren die in het land gelegen liggen.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 Je hebt ze nodig in het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan is ons heen. vrienden waarmee je kan lachen en waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten als je leven niet meer weet. Zonder woorden merk je snel, deze vriend begrijpt me wel. Goed vertrouwen is het enige dat wel. Zelfs een blik zegt genoeg voor die hechte vriendenploeg. Er wordt gelachen met z'n allen in de kroeg. Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld niet aan Yeah, ijsbaan Winterwonderland. Van 17 december tot 8 januari. Zin in schaatsen is zin in Zandvoort. Vorst of geen vorst? In december wordt Zandvoort omgetoverd tot een waard winterwonderland. Met als hoogtepunt uiteraard een echte ijsbaan. Met een koek en sopie. 17 december wordt in het gezellige centrum van Zandvoort... weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort en de regio. Van 4 uur tot kwart voor 7 zullen veel sprookjesfiguren rondwandelen... op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Zo komen Sneeuwwitje met haar prins, Hans en Grietje... en natuurlijk ook Roodkapje en de Wolf. Peter Pan en kapitein Haak wandelen ook rond... en nog een heleboel andere figuren... Ook de kerstman is er met zijn gezin aanwezig. Alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. De kerstman zit op zijn troon op het terras van Krancafé XL. In de protestantse kerk is een doorlopend programma met poppenkast. Loopt u vooral even naar binnen. Voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen... is er een boekje te koop. Dit boekje kost 5 euro. Dit boekje is te koop bij de Bruna op de Grote Krocht. Natuurlijk ook op de avond zelf bij de kassa aan het Kerkplein. In het boekje zitten waardebonden voor chocolademelk een betoverde appel en sprookjesoliebol... ook een kortingsbol voor de ijsbaan. In het boekje staan ook plaatjes van de sprookjesfiguren. Van een heleboel figuren kun je een handtekening krijgen. Laat het je om handtekeningen te verzamelen. Om 7 uur zal de sprookjeswandeling worden afgesloten... met muzikale medewerking van de sprookjesfiguren in de protestantse kerk. Ze zingen kinderliedjes. Ook allemaal en kom zing mee. Kom allemaal verkleed op zaterdag 17 december deskundige jury kijkt welke kinderen het mooist verkleed zijn. Er zijn mooie prijzen te winnen. De prijsuitreiking zal bij de afsluiting in de kerk plaatsvinden.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 graag weer terug naar het nieuws en de boodschappen. en stuur je allemaal fijne dag.